Zes uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is Europa nu het epicentrum van de corona-uitbraak. Eerder was dat China. De eerste besmettingsgevallen werden gemeld in Wuhan in de Chinese provincie Hubei. Het aantal dagelijkse nieuwe gevallen in Europa is hoger dan in China op het hoogtepunt van de uitbraak daar. Wereldwijd zijn er nu zeker 5000 doden. De WHO noemt dat een tragische mijlpaal. In Nederland zijn nu ruim 800 mensen besmet, 10 zijn er overleden. En Nederland weert vanaf 6 uur vanavond alle vluchten uit corona-risicolanden. Het gaat om China, Iran, Italië en Zuid-Korea. De maatregel geldt in elk geval twee weken. Het kabinet kijkt wat het kan regelen om Nederlanders in die landen nu op te halen. In Spanje geldt vanaf morgen de noodtoestand voor het hele land. Dat betekent onder meer dat er militairen kunnen worden ingezet om de orde te handhaven. Premier Sanchez heeft gezegd dat Spanje moeilijke weken tegemoet gaat. Spanje is met 4200 besmettingen na Italië het meest getroffen land in Europa. Het kabinet gaat de ouders die zijn gedupeerd door de kinderopvangtoeslagaffaire compenseren. Er wordt totaal 500 miljoen euro vooruitgetrokken. Daarmee volgt het kabinet het advies op van de commissie Donner. Op Schiphol is een terrorismeverdachte aangehouden die uit Oman was teruggekeerd. De man zou tien jaar geleden naar Somalië zijn gereisd... waar hij volgens het OM wilde meevechten met terroristische organisaties als Al-Shabaab en Al-Qaeda. Vorige week meldde de verdachte zich op de Nederlandse ambassade in Oman... en gisteren vloog hij onder begeleiding van de koninklijke marechaussee terug naar Nederland. Hij zit in elk geval de komende twee weken vast. Het weer. Vanavond wordt het vanuit het noorden droog... en klaart het vooral in het noordoosten op. Morgen eerst wat zon, in de middag veel bewolking... met een kleine kans op wat regen. De maxima liggen rond de 11 graden. Zondag droog en soms zon. Dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat maar één file in Nederland op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen afrit AMC en Aalsmeer is de vertraging een kwartier. Daar is een aanhanger gekanteld.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 Get get get, get the bottles poppin'. We get that drippin', that drop. out. now get me two more bottles, cause you know it don't stop. Thank you. Scambarianna Pattuleta, o Manuatta Pada fa guarda. duo palo americano, americano, americano, americano, americano, americano, americano, americano.